ook Thijssen met het NOS-journaal. De meeste partijen noemden hem een grootheid in de geschiedenis... en een van de grootste strategische denkers in Azië. De sociaal-democratische PSOE heeft bij de regionale verkiezingen in de Spaanse Andalusië op een paar zetels na de absolute meerderheid behaald. De centrumrechtse regeringspartij Partido Popular verliest flink en gaat van 50 naar 33 zetels. Nieuwkomer Podemos haalde 15 zetels. Die partij wordt daarmee de derde in het regioparlement. Podemos doet het erg goed in de landelijke peilingen en wordt als een directe bedreiging gezien voor de twee grootste partijen. Podemos belooft een eind te maken aan het bezuinigingsbeleid van de regering en aan de corruptie. Arjen Robben doet volgende week niet mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Robben raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd Bayern München, Borussia München-Gladbach. In het ziekenhuis bleek dat Robben een buikspier heeft gescheurd. Hoe lang hij is uitgeschakeld is niet bekend, maar zeker is dat hij volgende week niet kan voetballen. Het weer. De komende uren klaart het op, maar er zijn ook wolkenvelden. In het binnenland daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.